Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Russische troepen zeggen dat ze de Oekraïnse stad Bagmoed in handen hebben. De beruchte Wagner-groep heeft er een jaar om gevochten. En dat ging echt tot op de vierkante meter, legt Oekraïne-redacteur Gimbal Duk uit. Op de beelden en wat we kunnen nagaan waar die Wagner-troepen nu zitten in Bagmoed, hebben ze eigenlijk zo goed als de hele stad onder controle. Dit is een proces dat natuurlijk al maanden duurde. Het centrum we al langer tijd, maar nu was er nog één buitenwijk die nog lange tijd in Oekraïnse handen was. Daar zitten de Russen nu dus ook. Een paar straten in de buurt zijn nog in Oekraïnse handen. Er zijn duizenden doden en van het stadje is bijna niks meer over. President Zelensky zegt dat Bakhmut nog niet is gevallen. In het havengebied van Vlissingen zijn vannacht vijf mensen opgepakt. Het gaat om een jongen van 15 en vier mannen tussen de 21 en 28. Ze waren van plan binnengesmokkelde drugs uit de containers te halen. Het is al de derde nacht op rij dat de politie zulke uithalers heeft opgepakt. De teller staat nu op 12 arrestaties. Hulpdiensten in Kroatië zijn op zoek naar overlevenden van een neergestort Nederlands sportvliegtuigje. Dat stortte gisteren neer. Volgens Kroatische media zaten drie Nederlanders aan boord, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Het wrak is wel al gevonden in de bossen, maar over slachtoffers is nog niets bekend. En wat doe je als je geen kaartje hebt kunnen scoren voor het concert van je favoriete artiest? Nou, toch gewoon gaan, vinden duizenden Taylor Swift-fans. De Swifties reizen massaal af naar stadions om eh, vanaf daar, de, vanaf de parkeerplaats dus, mee te luisteren en te zingen. I don't you, but I'm fans noemen het meezingen vanaf de parkeerplaats Taylorgating. De stadions zijn er minder blij mee. Sommige plekken hebben nu aangekondigd dat je alleen op de parkeerplaatsen mag komen als je een kaartje hebt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 17 graden aan zee tot 25 in het oosten. Vanavond is er kans op onweer met veel regen. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen weer kans op regen, maar alsnog prima met 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, maar grote problemen zijn er voor ons nog niet.